12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bomaanslag vanmiddag in het centrum van Ankara. Turkse veiligheidsdiensten zeggen dat er aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van de Koerdische PKK. De bom ontplofte tegen 6 uur bij een bus met militairen die stond te wachten voor een verkeerslicht. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 28. Er zijn zeker 61 gewonden. De aanslag vond plaats in het deel van Ankara waar ook veel overheidsgebouwen staan. Vlakbij zijn het Turkse parlement en het kantoor van premier Davutoglu gevestigd. Het had maar weinig gescheeld of Warenhuis VND was wel gered. Voormalig topman John van der End zei in Nieuwsuur dat de overname door Cool Investments op een haar na gelukt was. Gistermiddag ging het alsnog mis. Volgens van der End is de deal hem op details uit de handen geglipt. Hij zijn niet te weten waardoor het precies misliep. Alle partijen zijn volgens Van der End tot het uiterste gegaan. Staatssecretaris Dijksma trekt geen extra geld uit voor de verbetering van de veiligheid in het streekvervoer. In de Tweede Kamer zei ze dat de regionale overheden daarover gaan. Vorige week liet Dijksma weten dat ze wel 10 miljoen euro uittrekt om agressie in de trein te verminderen. De streekvervoerders vinden dat oneerlijk en willen een deel van dat bedrag. Dijksma wil in maart met alle spelers in het openbaar vervoer in gesprek gaan over de veiligheid. Rijkswaterstaat begint volgend jaar zoals gepland met de verbreding van de A1 en de A27 bij knooppunt Eemnes. De Raad van State heeft de laatste bezwaren tegen de plannen van minister Schultz van tafel geveegd. Nu hebben de wegen twee keer twee rijstroken en dat is te weinig voor het verkeersaanbod. Er staan vrijwel dagelijks lange files. Omwonenden hadden bezwaar aangetekend omdat ze geluidsoverlast vrezen door de bredere snelwegen, maar die bezwaren zijn afgewezen. Het weer, het is helder en vannacht kan het 3 tot 5 graden gaan vriezen. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe.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 Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? I seen ya, I seen ya, I seen you walking down in Chinatown. I told you, I told you, I told you, but you did not look around.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 Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be So I stay.